City Dijkers met het NOS Journaal. In Haiti is oud-premier Gary Conille benoemd tot leider van de tijdelijke regering. Hij moet samen met een speciale overgangsraad ervoor gaan zorgen dat er binnen nu en 2026 verkiezingen worden gehouden. In maart trad de vorige premier af, Henry. Hij was aan de macht na de moord op de president van Haiti. Henry beloofde snel nieuwe verkiezingen, maar stelde die steeds uit. Criminele bendes eisten zijn vertrek en namen grote delen van steden over in Haiti. Steeds minder landen voeren de doodstraf uit, meldt Amnesty. Vorig jaar werd in 16 landen mensen geëxecuteerd. Dat is het kleinste aantal sinds de mensenrechtenorganisatie de cijfers over doodstraffen bijhoudt. Wel nam vorig jaar opnieuw het aantal executies toe, vooral in Iran. Volgens Amnesty kunnen de cijfers wereldwijd nog hoger zijn... omdat de aantallen in China over de doodstraf niet openbaar worden gemaakt... terwijl het land de meeste executies uitvoert. Vannacht is een deels Nederlandse klimaatsatelliet gelanceerd. De sonde moet de komende jaren vanuit de ruimte de verandering van het klimaat in de gaten houden. De satelliet kan in de wolken kijken, waardoor wetenschappers beter inzicht krijgen op het effect van wolken op het klimaat. Het apparaat is gemaakt door de ruimtevaartorganisaties van Europa en Japan. Het is een internationaal onderzoeksproject dat wordt geleid door het Nederlandse KNMI. NAC Breda heeft een flinke stap gezet richting de eredivisie. De club won afgelopen avond het eerste duel in de finale van de play-offs... met 6-2 van Excelsior. De Rotterdammers kwamen met 9 man te staan... nadat twee spelers met rood van het veld werden gestuurd. Excelsior heeft nog een kans om degradatie te ontlopen. Dat moet dan zondag nog gebeuren. Dan is de return namelijk in Rotterdam. Het weer bewolkt en regenachtig. Het is een graad of 13 nu. De komende dag ook regen met onweer en hagel.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 You know I heard that boogie rhythm. Hey, I had no choice but to get down, down, down, down, dance. Woo. Nothing left for me to do but dance. All these bad times I'm going through, just dance. Got candy in my ears tonight.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 paper's talking me so cheap. Hey, I've got this child ingrained on me. I'm gonna use my power to ascend. You know I've got to use, such that there's no way I was born to rock and bound to last.